uur. Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat we ruzie hebben met Polen. De Poolse regering heeft de Nederlandse ambassadeur namelijk op het matje geroepen... naar wat er gisteren gebeurde in Alkmaar. Bij de wedstrijd AZ Legia Warschau zijn twee voetballers van Legia aangehouden... voor het mishandelen van AZ-personeel. De Poolse regering vraagt zich af of de Nederlandse politie zich wel aan de regels heeft gehouden. Ze willen een onderzoek. De burgemeester van Alkmaar is niet onder de indruk. Ik zou willen dat met de hartstocht waarmee ze zich nu uitspreken... ze hun verantwoordelijkheid genomen hadden. Maar we gaan dit natuurlijk wel goed onderzoeken. Dus ik heb de auditcommissie Voetbal en Veiligheid gevraagd... om hier een goed onderzoek op te doen. Maar zoals ik AZ ken, zoals ik onze politie ken, kan ik me daar echt niets bij voorstellen. Ja, ook minister Jessel Gus van Justitie vindt dat Polen eerst eens naar zichzelf moet kijken. In Doetinchem zijn twee straatnaambordjes van de Prins Bernhardstraat zwart geverfd. Een bewoonster zag het gebeuren. De man klom op de bagagedrager van zijn fiets en bekladde de borden. Een paar dagen geleden werd bekendgemaakt dat Prins Bernhard voor de oorlog lid was van de NSDAP. Dat is de politieke partij van Hitler. Acht wijk- en buurtverenigingen in Groningen krijgen geld van de gemeente... omdat ze overlast hadden van het concert van Ramstein afgelopen juni. Het geluid mocht daar harder dan normaal... omdat de band anders niet wilde optreden. Om het Groningse Stadspark leverde dat zoveel overlast op... dat buurtverenigingen nu allemaal 2000 euro krijgen. En Carlijn Jacobs uit een klein dorpje in Brabant... heeft Kim Kardashian, Bella Hadid en Pamela Anderson... tussen haar WhatsApp-contacten staan. Die heeft ze namelijk allemaal op de foto gezet. Begon ooit met plaatjes bewerken op Hives... En nu heeft ze haar eerste expositie in het Fotomuseum Foam in Amsterdam. En daar kan je nog een andere mega beroemdheid zien. Nou, dit is eh, Beyoncé op een balpaard voor haar albumcover Renaissance. Die heb ik geschoten afgelopen jaar het is super bijzonder als een beroemdheid van dit niveau vertrouwen heeft in jou als artiest. En zich laat leiden door hoe jij haar aanstuurt. En eh, vooral iemand met zoveel ervaring. Inmiddels woont Carlijn trouwens niet meer in een Brabants dorpje, maar in Parijs. Haar expositie heet Sleeping Beauty. Het weer, vanavond en vannacht in het noorden nog wat regen. Morgen blijft het daar ook regenachtig. In de rest van het land wat meer zon en 18 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste vertraging heb je op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... want door een ongeluk is er één rijstrook dicht bij Dorp. Het loopt daardoor helemaal vast vanaf Hoofddorp. De vertraging is bijna een uur. Verder heb je nog 10 minuten oponthoud op de N247 van Amsterdam naar Horen... tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland.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 Het blauwtongvirus is inmiddels op bijna duizend locaties in Nederland vastgesteld. Het kabinet vreest dat het besmettelijke virus, dat vooral schapen treft... voor de winter overal in het land zal zijn opgedoken. Partijleider Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren... heeft geen integriteitsschendingen begaan, dat concludeert het nieuwe bestuur. De kans is groot dat Ouwehand nu terugkeert als lijsttrekker. Ajax hangt voorlopig geen netten op in de Johan Cruijff Arena. Ook ziet de club nog geen reden om bepaalde tribunes te sluiten... of zelfs helemaal zonder publiek te voetballen. Er was overleg over maatregelen vanwege de gestaakte klassieker tegen Feyenoord. Het weer vanavond en vannacht blijft het in het noorden bewolkt met kans op wat regen. Morgen in het zuiden zonnig, in het noorden bewolkt 18 tot 22 graden.